Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt flink geveegd en gepoetst op de A1 bij Apeldoorn. Er werd gisteren allerlei puin en asbest gestort midden op de snelweg... Dat is bedoeld als stikstofprotest. De opruimklus kon vanochtend pas beginnen. Volgens Rijkswaterstaat omdat bedrijven die eraan wilden beginnen... bedreigingen binnen zouden hebben gekregen. Nu hoort verslaggever Mark Hamer. Op de plek waar ik eerder vanochtend stond, om, eh, om een uur of zes... en waar men toen alleen mannen in oranje pakken bezig waren met wat mest weghalen... Ja, zie ik nu de wagens met daarop milieutechniek... en ook de welbekende mannen in witte pakken staan. En hier is men dus bezig met dat asbest aan het eh, verwijderen. Rijkswaterstaat denkt dat het opruimen nog tot in de Middag zal duren. Op Curaçao wordt gezocht naar een Nederlandse toerist... die niet is teruggekeerd van een wandeling. Volgens AD werd er alarm geslagen toen hij eergisteren niet meer opkwam dagen. De politie zegt dat er is gezocht door agenten, vrijwilligers en boswachters... maar dat ze hem dus niet hebben gevonden. Het aantal mensen dat wel eens naar de biep gaat om een boek te lenen blijft maar dalen, zegt de Volkskrant. Vorig jaar waren het er nog minder dan in het eerste coronajaar toen alles nog dicht was. In totaal werden er net geen 40 miljoen boeken uitgeleend aan 31,3 miljoen mensen. In 2019 lag het aantal bezoekers nog dik twee keer zo hoog. En een Italiaanse priester heeft op zijn kop gekregen van zijn bazen... omdat hij een mis organiseerde op een wel heel bijzondere plek. Met zijn zwembroekje aan in de Ionische Zee... met een ronddobberend luchtbedje als altaar. Grazie con preghiera di benedizione. Chiede ai suoi discepoli e disse... Prendete e il del mio je hoort het ruisen van de zee en het geklots van het water. Respectloos en ongepast vindt de katholieke kerk. Het is wel toegestaan om buitendiensten te houden, maar dit gaat ze dus toch te ver. En het weer nog. Het wordt een droge dag. Er is wel wat bewolking. Het wordt maximaal 20 graden in het noorden. In het zuiden kan het wel 25 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A7 den Oever richting Hoorn nog dicht tussen Middenmeer en Abbekerk. Eh, dat zou ieder moment weer open moeten gaan.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 Fuck my best partner, make a bitch drop. Never sold drugs, nigga, I'm a robber. Yeah. Little bitch bother, hit dog holler. Hit my first lick, went and bought a money caught oh, him. Gucci garments, could smell like armpits.